7 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Stroming van het VMBO naar de HAVO. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Op sommige scholen stroomt de helft of zelfs drie kwart door vanaf het VMBO. Maar er zijn ook tientallen scholen waar niet één leerling naar de HAVO gaat. Verreweg de meeste VMBO'ers gaan na de middelbare school door naar het MBO, gemiddeld 80 procent. 16 procent gaat verder op de HAVO. De Tweede Kamer vindt al langer dat veel scholen doorstromen naar de HAVO te moeilijk maken. Bijvoorbeeld door een hoog gemiddeld eindexamencijfer te eisen. Alle huizen in Culemborg en omgeving hebben weer stroom. De elektriciteit was bij 24.000 huishoudens uitgevallen... nadat een gevechtshelikopter tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast was gevlogen. Niemand is gewond geraakt. De politie hield extra toezicht, maar toch werden in Culemborg vernielingen aangericht. In het centrum van Edam heeft een zeer grote brand gewoed. Het vuur brak rond 11 uur uit in een snackbar en sloeg in de uren daarna over naar een naastgelegen woning. Rond half zes zei de brandweer dat het vuur onder controle was, maar nog niet meester. Volgens de burgemeester van Edam-Volendam was de brand moeilijk te blussen omdat er veel hout is en de huizen dicht op elkaar staan. Dit wordt een zwart gat in de binnenstad, zei ze tegen NH Nieuws. Er zijn geen gewonden gevallen. Bondscoach Ventura van Italië heeft zijn excuses aangeboden voor de uitschakeling van zijn ploeg voor het WK. Maar hij ontkent dat hij ontslag heeft genomen, zoals Italiaanse media hadden gemeld. Hij zou opgevolgd worden door Ancelotti. Italië speelde afgelopen avond gelijk tegen Zweden. Doordat de Italianen de uitwedstrijd eerder hadden verloren, mag Zweden naar het WK. Het Italiaanse elftal is viervoudig wereldkampioen. Ze doen al sinds 1958 iedere keer mee. Het weer, de bewolking neemt toe en soms valt er wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten schijnt eerst nog de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Ook morgen veel bewolking en vrij grijs met een spatje regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een normaal begin van de ochtendspits in de Randstad. De dagelijkse files staan er. De langsten die staan op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Avondhoorn en Purmerend... Op de A15 Rotterdam vanuit Nijmegen tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond.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 December song Feel no still feel like a man. Oh, I still feel, I still feel, I still feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, Come on I just don't think I can as it is there.